Moeder, mag ik trouwen gaan, trouwen gaan? Ik heb toch zo'n lieveling. Ik heb toch zo'n lieveling. Moeder, mag ik trouwen gaan? Ik heb toch zo'n lieveling aangedaan. Maar mijn kind, je bent te jong, bent te jong om te gaan trouwen. Om een huisje te bouwen. Maar mijn kind, je bent te jong om te gaan trouwen al met zo'n jong. Moeder, hoe oud was mijn vader dan, vader dan, toen hij geworden is? Toen hij geworden is. Moeder, hoe oud was mijn vader dan, toen hij geworden is, Uwe man? Vader was pas 18 jaar, 18 jaar, ik was er 20. Ik was er 20. Vader was pas 18 jaar, ik was er 20 op een maandje na. Moeder, dan ben ik toch oud genoeg, oud genoeg om te gaan trouwen, om een huisje te bouwen. Moeder, dan ben ik toch oud genoeg om te gaan trouwen al morgen vroeg. Kind was nog geen maand getrouwd, maand getrouwd kwam ze bij vader aan. Kwam ze bij vader aan. Kind was nog geen maand getrouwd, kwam ze bij vader al aangeschouwd. Vader, ik heb zo'n kwaaie man, kwaaie man, hij doet mij niets dan slaan. Hij doet mij niets dan slaan. Vader, ik heb zo'n kwaaie man, hij doet mij niets dan schoppen en slaan. Vader nam de bezemstok, bezemstok, sloeg er zijn dochter mee. Sloeg er zijn dochter mee. Vader nam de bezemstok, sloeg er zijn dochter mee op haar kop. Was ik toch maar met chef getrouwd, chef getrouwd, die nog steeds van me houdt. Die nog steeds van me houdt. Was ik toch maar met chef getrouwd, die nog steeds heel veel van me houdt. Was ik toch maar met chef getrouwd die nog steeds heel veel van me houdt.